Dat had anders gekund, zegt Omtzigt nu. Ehm, als jonge partijen hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Volgens de heer Plasterk had u geen respect voor het instituut informateur, klopt dat? Ehm, nou, ik... <laughs> Eh, dat zijn zijn woorden, dat moet, eh, eh, dat moet hij zien. Ehm, ik doe mijn best om juist ervoor te zorgen dat we met een goed landsbestuur bezig zijn. Eh, Omtzigt was net in Den Haag en dat is best opvallend. Nadat hij de gesprekken had afgekapt, schoof hij niet meer aan bij de informateur. Tot vandaag dus. Hij wilde het verslag van Plasterk lezen en het eventueel aanpassen. En vanmiddag wordt dat verslag openbaar en woensdag praat de Tweede Kamer erover. Israël moet zijn onderdelen voor F-35 straaljagers ergens anders vandaan halen. Ze haalden die spullen bij ons, maar Mensenrechtenclub stapte naar de rechter om dat te stoppen. Ze vinden dat Israël met de F-35 mogelijk mensenrechten schendingen pleegt en dat ons land daar dus aan bijdraagt. Je hoort de rechter. Het Hof gelast de staat uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit arrest iedere feitelijke uitvoer en doorvoer van F-35-onderdelen met eindbestemming Israël te doen staken. Tot zover de samenvatting van onze uitspraak. Ja, die samenvatting kan nog duidelijker. Nederland heeft zeven dagen de tijd om te stoppen met de uitvoer van die onderdelen naar Israël. In Rotterdam heeft de politie zes honden in beslag genomen omdat ze in verschrikkelijke omstandigheden leefden. Iedere kamer in het huis zat onder de poep. Het zat zelfs meters hoog op de muren. Volgens de, volgens de politie konden de bewoners niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor de dieren. De bewoners krijgen nu begeleiding en het huis wordt later door een speciaal team gereinigd. En op Schiphol worden straks gevonden voorwerpen geveild. Dat gebeurt ieder jaar het is voor schatzoekers de kans om bijzondere achtergelaten dingen op de kop te tikken. Er worden hele koffers en tassen aangeboden waarvan de inhoud nog niet bekend is. Het weer eh, wisselend dagje met behoorlijk wat zon, maar ook wolken en kans op een buitje. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Door een pechgeval op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Knopend Muidenberg 2 kilometer file 5 minuten vertraging.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 Het gerechtshof in Den Haag is het eens met organisaties als Oxfam Novib... dat de levering in strijd is met oorlogsrecht... omdat de F-35's worden ingezet bij aanvallen op de Gazastrook. Tientallen trekkers zijn onderweg naar het provinciehuis in Haarlem voor een boerenprotest. Dat is, net als eerdere protesten, gericht tegen onder meer Europese mestregels. Ook nrc leider Omtzigt is vandaag met de leiders van PVV, VVD en BBB... bij het overleg met informateur Plasterk. Vorige week trok Omtzigt zich terug. Woensdag debatteert de Kamer over het eindverslag van de informateur.